uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn protesten tegen het politiegeweld uitgelopen op rellen. Zeker 13 agenten raakten gewond, melden Amerikaanse media. Philadelphia heeft net als 25 andere steden de avondklok ingesteld. Aanleiding is de dood afgelopen maandag van een ongewapende zwarte arrestant in Minneapolis. President Trump heeft gezegd dat de dood van George Floyd één grote tragedie is... maar dat het geen aanleiding mag zijn om te gaan plunderen en roven. 23 winkeliers in het overwegend christelijke Elburg openen vanmiddag de deuren op koopzondag... ondanks een moreel appel van de burgemeester om de zondagsrust te respecteren. Zonder een tijdelijke koopzondag kunnen de winkeliers het hoofd niet boven water houden in deze coronacrisis, zeggen ze. Een meerderheid van de gemeenteraad van het Gelderse vestingstadje was tegen de koopzondag. De politie heeft gisteravond het Vroesenpark in Rotterdam-Blijdorp ontruimd. Het was er te druk en omwonenden hadden geklaagd over overlast. Zo zou er veel lachgas zijn gebruikt. In het park waren mensen aan het barbecuen en drinken... en hier en daar ontstond een vechtpartij, dus de politie. Niet ver van het Vroezenpark was rond middernacht ook een schietpartij. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Daarbij hebben agenten waarschuwingsschoten gelost. En Griekenland laat vanaf 15 juni toch Nederlandse toeristen toe. Na de landing worden ze getest op corona. Wie gezond is moet een week in zelfquarantaine. Wie positief test moet twee weken in verplichte quarantaine. Eerder maakte Griekenland bekend dat de grenzen alleen opengaan voor bezoekers met 29 nationaliteiten. Na kritiek van de Europese Commissie past Griekenland het beleid aan. Het gaat nu om het vliegveld waar een reiziger vandaan komt en niet meer om de nationaliteit. Het weer, vandaag vrij zonnig, 18 tot 23 graden. Wel staat er een stevige oostenwind. Morgen meer zon en iets warmer met 21 tot 25 graden.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 Hallo. platen verkocht ze. Deze als lerares begonnen de zangeres uit Canada, Anne Murray. En Walk Right Back, ik word altijd heel erg vrolijk van deze plaat. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Nashville Legends, twee uur lang heel veel classic country. En we gaan weer van de jaren 40 tot aan de jaren 90 deze week. Ehm, zullen we het gelijk maar doen? Dan hebben we het maar gehad. Jim Reeves, hier is hij, Blue Boy. De man komt elke week een keer voorbij, hè? Blue Boy. that's what they call me. i I'm so lonely since I lost you. couldn't be true. You're the dream I've dreamed of every night. Be careful what you say, or you're gonna break a loving heart. But I'm not afraid, cause I know inside that we will never ever part. Give me a hundred reasons why I shouldn't. Cause I know right now that you could never change my mind Give me a hundred reasons why I shouldn't love you And I'll give you a thousand reasons why I do Give me a hundred reasons, dat was Anne Jones. Ik denk dat het tijd wordt voor een eh, stukje onvervalste mountain music. Hier is Countdown Nashville. like grandma and grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a cave. feeling, cause that's when Partners on the floor, boys out the door. Let's dance. Circle legs, spread out wide. Grab your partner. bekend om stond dat hij altijd door zijn eigen platen heen aan het... Uh, nou, krijs is misschien niet het goede woord, maar hij was er in ieder geval doorheen aan het kletsen. Dit was Bob Will Square Dance number one en geloof me, hij heeft er meer gemaakt. Daarover misschien in een andere aflevering meer. Ehm, we gaan van de jaren 40 gaan we naar de jaren 90. En dat doen we samen met Brooks en Dunn. Dit is My Maria. My Maria. Don't you know I've come along, long I've been longing to see her when she's around. She takes my blues away. Sweet Maria, the sunlight surely hurts my eyes. him by being unkind. Cause, darling, true love is so hard to find. coming to you. Then you'll remember all of the times I told you to love was so hard to find. Billy Walker True Love is So Hard to Find uit 1953. Dan zeg je, dan de tijd terug. Geen enkel probleem. We gaan gewoon nog eh, dik tien jaar verder terug in de tijd naar 1940. En daar vinden we Gene Autry en dat Silver-Haired Daddy of Mine. In a vine covered shack in the mountains, bravely fighting the battle of time, is a dear one who's weathered life's sorrows Is that silver haired daddy of mine. If I could recall all the heartaches, dear old daddy, I've caused you to bear. If I could erase those lines from your face and bring back the gold to your hand. the power just to turn back the pages of time. I'd give all I own if I could but atone to that silver haired daddy of mine. You know, folks, I'd like to pay tribute to public hero number one. When you were a little shaver, your ideal wasn't Buffalo Bill or George Washington. Number one was your dad. We brought our dad's worry and sleepless nights in a thousand little ways. If God would but grant me the power just to turn back the pages of time, I'd give all I if I could but atone to that silver haired daddy of mine. Nashville Legends met Joop Sterk. face I knew we'd meet again another time, another place Can't believe it's been so many years You better grab a chair and a couple of beers Looking good in your three-piece suit You know I always knew you'd take the business route You were always the one to follow the light And you look like you're doing alright, yeah Been singing for my rent and singing for my supper I'm above the below and below the upper I'm stuck in the middle where money gets tight But I guess I'm doing alright younger They thought we were crazy, but we had the hunger We kept a lot of friends, skipped a lot of class Been on top of the world and knocked on our. We lost touch, we lost in love We lost our minds when things got tough But beating time is a losing fight And I guess I'm doing alright en I'm Alright. We gaan naar de Mockingbird Hill. Nummer kennen we waarschijnlijk beter van Les Paul en Mary Ford. Die hebben het eh, waarschijnlijk de grootste hit mee gehad. Dat was in de jaren 50. Deze is iets ouder volgens mij van Hank Snow en Anita Carter. Nashville Legends met Joop Sterk. hear me calling, baby. Come over here and love me. Hold your loving body close to mine. driving me crazy. Maybe you don't mean to, but you never know what's going on in a woman's mind. over here and love me. I hold your loving body close to mine. I know that you're a lady, but I wanna watch the... David Houston, Baby Baby, I Know You're My Lady. We gaan naar Johnny and Jack... Eh, dat komt uit de jaren 50. In de jaren 50 was eh, het wat radiotechniek betreft eh, nog wat minder als dat dat tegenwoordig is. En als je dan op een schip zat en er was wat aan de hand, dan moest je een SOS versturen. En dat deed je in Morsen. En hoe klonk dat dan? Nou zo. SOS! Somewhere you're lost. zit een million seller. We hadden er beter eh, de jingle voor kunnen zetten. Multi-multi-million seller. Dat waren de Eagles met Tequila Sunrise. Misschien wel een van de meest populaire en zeer succesvolste country bands aller tijden. We gaan naar Jesse Coulter. What Happened to Blue Eyes? What's happened to Peter Remington. Daarvoor hadden we Jesse Coulter en What Happens to Blue Eyes. Ik zit me eigenlijk net eh, te bedenken terwijl ik eh, door mijn lijst heen aan het zitten kijken. Jesse Coulter, dus Colt is dus een revolver en Rita Remington, dat was een geweer. Zijn er nog meer uh, eh, country artiesten met de achternaam van een, van een wapen? kan er zo even niet opkomen, maar laat me het weten. dan draai ik hem eventueel volgende week. Info at nashvilleradio.nl eh, ja, de dingen waar je op komt als je een beetje door je lijst heen zit te kijken. Wat gaan we doen? Ehm, we gaan een Buck Owens in the palm of your hands. Hè, beetje off topic. I dance every time you pull the string. time you have a fling. I hurt every time you cause a scene. sleep, but what good does it do? I don't need a doctor, all I need is you. No, I don't need a doctor to tell me that you're gone. There ain't no tonic in this world can help a love gone wrong can stay out lead with another deed. but what good does it do? I don't need a doctor, all I need is you. gone wrong. I can stay out late with another date, but what good does it do? I don't need a doctor, all I need is you. No, I don't need a doctor to tell me that you're gone. There ain't no tonic in this world can help a love gone wrong. played with another day, but what good does it do? I don't need a doctor, all I need is you. Jimmy Skinner heeft last van een ziekte waar er geen enkel medicijn of drankje of zalfje voor is. I don't need a doctor, I only need you voor zijn gebroken hart. Ach, arme Jimmy. Um, Connie Smit, Then and Only Then op Nashville Legends. Leuk dat jullie er nog steeds bij zijn. Dus ik heb er nog twee voor je eh, voordat wij eh, dit uur gaan afsluiten. Alabama, Take a Little Trip. En daar achteraan hebben we nog zitten Billy Joe Spears en Never Did Like Whiskey.